Nieuws van 6 uur. moet met het NWS Journaal. Een verpleegkundige die in 2012 werd veroordeeld in de Groningse HIF-zaak... werkte na zijn straf opnieuw als verpleegkundige. Peter M. drogeerde mannen tijdens seksfeesten... en injecteerde ze met besmet bloed om onveilige seks met ze te hebben. M. werkte na zijn vrijlating bij organisaties die zijn verleden niet controleerden. Van de tuchtrechter mag M. nu nooit meer als verpleegkundige werken. De Britse zender Sky News heeft naam, adres en andere persoonsgegevens in handen van tienduizenden jihadisten die zich hadden aangemeld bij IS. Daarbij zijn ook de gegevens van in ieder geval één Nederlander. Hij wordt Abu Jihad al-Hulandi genoemd. Is geboren in 1997 in Amsterdam en werkt in een supermarkt. Sky kreeg de gegevens van een teleurgestelde ex-strijder van IS. Online winkelen blijft in populariteit stijgen. In 2015 kochten Nederlanders bijna 9% van alle spullen online. Blijkt uit onderzoek in opdracht van thuiswinkel.org en PostNL. In totaal werd er vorig jaar voor 16 miljard euro aan spullen gekocht in webwinkels. Vergeleken met 2014 werd er vorig jaar veel meer voedsel online gekocht. Alle zwangeren en jongeren onder de 18 die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen... krijgen jodiumtabletten, heeft minister Schippers besloten. Nu al krijgen mensen dichterbij kerncentrales preventief tabletten uitgedeeld. De straal wordt uitgebreid voor de relatief kwetsbare jongeren en zwangeren. De jodiumtabletten kunnen schildklierkanker na een kernramp voorkomen. De vlinderstand in Nederland lijkt zich langzaam te herstellen, constateerde de Vlinderstichting en het CBS. Het totale aantal vlinders is nog niet gestegen, maar bepaalde soorten doen het wel beter. Tussen 2006 en 2015 is van 20 verschillende soorten het aantal toegenomen. De verbetering zou onder meer komen door de temperatuurstijging op aarde. Het weer, de ochtend begint met temperaturen rond het vriespunt. De zon schijnt geregeld vandaag en het wordt een graad of 9. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate.